Mama said, don't give up, it's a little complicated at the Disco bij Q in High Hopes. Nou, gelukkig gaat de muziek gewoon lekker nog door in de Q-nacht. Zo hoor je zo meteen Kensington en Stay. Maar ook Cyril en Stumbling In. En ex-alarmschijf vorige week. Bruno Mars, I Just Might. Goedenacht. De man die vorig jaar een 11-jarig meisje uit Nieuwegein doodstak... was voor zijn daad al in beeld van de politie, dat schrijft het AD. Buurtbewoners maakten de nacht voor de steekpartij melding... dat hij zich verward gedroeg. Volgens de krant had hij een cocktail van cannabis, cocaïne en alcohol genomen. De man komt later vandaag voor de rechter. De Rabobank mag de rekeningen opzeggen van een uitzendbureau in Alkmaar... dat de administratie niet op orde heeft, schrijft de Telegraaf. Het bedrijf beweerde geen geld te hebben voor een boekhouder... maar gaf wel 22.000 euro uit aan personeelsreizen naar de Formule 1 in Abu Dhabi. Het uitzendbureau spande een rechtszaak aan... maar de rechter stelde de bank in het gelijk. Het Verenigd Koninkrijk onderzoekt of het social media kan verbieden voor kinderen. Ook willen ze strengere regels voor het gebruik van mobiele telefoons op school. Aanleiding is de moord op een meisje drie jaar geleden... waarbij social media een rol speelde. De Britten kijken met veel belangstelling naar Australië... waar kinderen onder de 16 sinds vorige maand niet meer op social media mogen. En personeel van de Efteling mag onder werktijd ook geen TikTok-video's meer maken. En ook buiten werktijd mogen ze geen filmpjes meer maken in hun werkkleding. Er duiken de laatste tijd veel video's op van medewerkers die een dansje doen of vertellen over hun werk. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze blij zijn met hun enthousiaste collega's... maar dat ze niet willen dat er filmpjes opduiken die niet passen bij de parkbelevenis.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 Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, je niet los, je niet los. Ik laat je niet laat je niet gaan, je niet gaan. Maak je niet druk, met mij gaat het goed woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij.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 this pistol packing matador, and I'm the bolt. taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts, but I was easy picking. She would listen, and boy, I love to talk. clothes that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This star's about to run, and I've hit this line a thousand times. I this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. sounds better with you. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.